Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het lijkt erop is bereikt over een reddingsplan voor VND. De onderhandelingen zijn kort voor middernacht beëindigd... zonder dat een van de betrokken partijen een verklaring heeft afgelegd. Het is nog onduidelijk wat dit betekent voor de toekomst van VND. De noodleidende warenhuisketen moet bezuinigen om te kunnen overleven. De Britse bank HSBC heeft jarenlang belastingontduiking mogelijk gemaakt. Tot die conclusie komen onderzoeksjournalisten na het bestuderen van ruim 100.000 documenten van een Zwitserse afdeling van de bank. Die waren gestolen door een bankmedewerker. De instelling beheerde tientallen miljarden euro's van mensen die er in andere landen belasting over hoorden te betalen. Onder wie ruim 300 Nederlanders. Het gaat over de periode 1988-2007. Volgens HSBC was er geen goed toezicht op de Zwitserse dochter en is dat inmiddels verbeterd. De provinciale afdeling van de VVD in Groningen wil de gaswinning verder verlagen dan VVD-minister Kamp. De statenfractie wil in het eerste halfjaar maximaal 17,5 miljard kuub gas winnen. Kamp wil niet verder gaan dan 39 miljard kuub in heel het jaar. De VVD-afdeling lanceert het plan vijf weken voor de provinciale statenverkiezingen. DJ Chesto heeft een Grammy Award gewonnen. De 46-jarige Thijs Verwest kreeg de Amerikaanse muziekprijs... voor zijn remix van het nummer All of Me van John Legend. Chesto behoort al jaren tot de wereldtop, maar won nog nooit een Grammy. Bij de uitreiking van de belangrijkste Britse filmprijzen, de BAFTA's... is Boyhood uitgeroepen tot beste film. De regisseur van de film kreeg ook een BAFTA. Boyhood gaat over een jongen die 12 jaar lang wordt gevolgd... op zijn weg naar volwassenheid.